Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Franse regering zet de nieuwe coronamaatregelen door... ondanks protesten de afgelopen dagen. Volgens de regering zit Frankrijk in de vierde golf van de coronapandemie... en kan er een nieuwe variant opduiken... als het virus te veel blijft circuleren onder de bevolking. De maatregelen waar het om gaan zijn onder meer... een verplichte inenting voor zorgpersoneel. Afgelopen weekend waren er in heel Frankrijk meer dan 100.000 mensen op de been... om te demonstreren tegen de maatregelen. Het water in de IJssel heeft afgelopen dag de hoogste stand bereikt, meldt het waterschap. Er worden geen problemen verwacht door het hoge water, maar er worden wel extra dijkinspecties uitgevoerd. Volgens Rijkswaterstaat zou er zelfs nog water bij kunnen... omdat de maatregelen die eerder zijn genomen goed helpen. Zo zijn de uiterwaarden langs de IJssel verbreed en zijn er geulen verlegd. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker 35 doden gevallen. Ook vielen er tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing was het druk. Mensen waren inkopen aan het doen voor het islamitische offerfeest. De aanslag is opgeëist door IS. Het is de derde keer dit jaar dat er een bom op een markt in de dichtbevolkte wijk ontploft. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland na Mexico op nummer 2. Vorig jaar is vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd. De VS is de grootste afnemer van Nederlands bier. Ruim een derde van de export gaat die kant op. Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Ook daarvan exporteert Nederland steeds meer. Het weer. Vannacht koelt het flink af met minima tussen 9 en 13 graden. Komende dag opnieuw zomers weer met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden.